4 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De autoriteiten in Australië vrezen voor het leven van tientallen bootvluchtelingen die van Indonesië op weg waren naar Australië. Een boot met 67 mensen aan boord zou in juni of begin juli zijn vertrokken uit Indonesië, maar sindsdien is er niets meer van vernomen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken wijst niets erop dat de opvarenden in Australië zijn aangekomen. Sinds 2001 zijn al bijna duizend mensen om het leven gekomen... bij hun poging om het vasteland van Australië te bereiken. In België is de vroegere bisschop van Brugge opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik van een kind. Een man die nu begin 30 is, zegt dat hij vanaf zijn achtste jarenlang is misbruikt door bisschop van Geluwe. Eerder heeft Van Geluwe al toegegeven dat hij twee neefjes had misbruikt en nam daarom in 2010 ontslag. Hij is nooit vervolgd omdat de zaken verjaard zijn. Of dat ook het geval is bij deze nieuwe misbruikzaak is nog niet duidelijk. De Olympische vlag is aangekomen in Brazilië, waar over vier jaar de Olympische Spelen worden gehouden. De vlag met de vijf ringen werd zondag tijdens de slotceremonie in Londen overgedragen aan de burgemeester van Rio. En hij landde gisteravond samen met de vlag en de Braziliaanse sporters op het vliegveld van Rio de Janeiro. De Nederlandse sporters keerden gisteren ook terug uit Londen. Vanmiddag worden ze in Den Haag in de Ridderzaal ontvangen door premier Rutte en minister Schippers. Later dit jaar, in december, ontvangt koningin Beatrix de medaillewinnaars. Dat wordt gedaan tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van het NOC-NSF. Het weer, vannacht opklaringen en wolkenvelden. In het zuiden kans op mist. Overdag wordt het met 25 graden zomers warm. In de middag en avond kunnen een paar buien vallen, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Joey Koeivoets. Ja, Renate sloot het nieuws goed af met het bericht dat het vandaag 25 graden kan worden. Daar gaan we van genieten. Goedemorgen, zometeen gaan we verder met de muzikale reis rond de wereld in drie nummers. We gaan zometeen naar Japan. En je zou het Japans kunnen noemen, maar het is toch net niet. Hier is Shakatak.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 Dat doen we in drie nummers. En vanochtend pakken we het vliegtuig en gaan we naar, Japan. Japan wil ik zeggen, Japan. Het land dat uit circa 3000 eilanden bestaat en ook bekend is om zijn verschillende religies en natuurlijk de keuken. Denk aan sushi. In de popmuziek wordt Japan vooral gebruikt als land van de liefde. Met hits voor Alphaville, Big in Japan en The Shoes Osaka. En een popnummer dat een kleine verwijzing heeft naar Japan is Coldplay met Lovers in Japan. Daar wordt op twee na grootste stad Osaka kort benoemd. muzikale reis om de wereld zijn we vandaag in Japan. hier de Coldplay van vorig jaar en Lovers in Japan. En van Japan gaan we naar Cambodja. In de popmuziek wordt het land bezongen door verschillende artiesten. Dit vanwege de Vietnamoorlog. Tien jaar na de gebeurtenissen maakte Kim Wilde het liedje Cambodja. Wild hoorde je uit 1981 in Cambodja. Tot slot, in de muzikale reis om de wereld verlaten we Cambodja voor Thailand. Thailand is bekend in de geschiedenis van de popmuziek door twee populaire musicals, The King and I en Chess, dat zich deels afspeelt in Bangkok. Het leverde een grote hit op voor de Amerikaanse zanger Murray Head en het nummer werd opgenomen met teksten van Tim Rice en de muziek is van ABBA. Benny en Bjorn die eh, schreven de muziek. In het volgende nummer probeert een koor hem te verleiden tot een bezoek aan bars, tempels en vooral massagehuizen.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 We gaan de nachtgedachten doen. We gaan een stukje van een liedje vertalen dat eh, bij een, een Engelse plaat hoort. Ook Nina Hagen komt eraan met Sometimes I Ring Up Heaven. Eerst zijn dit Bob Marley en The Wailers. right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't oh, tell me heaven is on the earth. Dit is de nacht. Met Joey Koeivoets. may not enjoy the of meat, but everything is real. telephone is one godsend invention. He can tune in every nation, still can be passing on attention. Nighttime, daytime. I got a feeling Blow. zat je hem toch mee te zingen. Hè? Joe Cocker en Jennifer Warren uit 1982 en Up Where We Belong. Daarvoor nog Nina Hagen met Sometimes I Ring Up Heaven. En we begonnen het rijtje van drie met Bob Marley en Get Up Stand Up. En het is nu tijd geworden voor de nachtgedachte. Dat is een vertaling van een songtekst vertaald naar het Nederlands. Het volgende nummer is opgenomen met de Portugese fado-zangeres Cristina Branco. Aan het einde van het volgende nummer, herinneringen aan later... zit een verwijzing naar het liedje Halverwege. Als de geliefden die elkaar niet kunnen bereiken hun best doen... kunnen ze elkaar misschien toch ontmoeten. Midden op die oudste brug tussen mensen, de liefde. De nachtgedachte van vandaag, tussen jou en mij... ligt de oudste brug ter wereld. Ontmoet me halverwege en ik zal bij je zijn. Dit is De Nacht. Met Joey Koeivoets. Paul McCartney en Band on the Run. Het is eh, de nacht op één, kwart voor vijf. En ja, die Band on the Run is ook zo'n plaatje. Net als Murray Head, One Night in Bangkok. Het bestaat eigenlijk uit twee verschillende muziekstukken. Straks voor je Moonshine van Kate Melua en ook Anybody Know van Us and Our Daughters. Maar eerst is het Terrence Stan Darby in De Nacht op één. En sign your name. anybody Katie Melua en Moonshine. Daarvoor nog Does Anybody Know van Us and Our Daughters.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 Of terug naar je oorsprong, via oud karrespoor. Je ziet hem bij liggen, daar ooit neergegooid. Je kan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou nooit. Bij die kruising kan je vierkanten op. Links, rechts, heen of terug, opeens denk je stop. Zo blijf je tobben tot je as is verstrooid. Je kan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. wel willen verlaten. Maar de blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. een broer kunnen zijn van Joe Cocker... want zingen kan hij niet zonder zijn handen stil te houden. De dijk hoorde je en de blues verlaat je nooit. Je luistert naar De Nacht op 1. We hebben zometeen nog één uur te gaan met daarin onder andere Focus op de Wereld. We gaan bellen met Jorrit Lange in Roemenië en Jurien de Groot in Kenia. Hij heeft net bekendgemaakt terug te komen naar Nederland... omdat hij gaat werken voor het IZB. Ik ga straks met hem praten rond half zes. Ik ga kijken hoe het in Kenia gaat en wat zijn nieuwe werkzaamheden gaan zijn in Nederland. Hou de radio aan, zometeen nog 1 uur, de nacht op 1.